Volgens het televisieprogramma Nieuwsuur kregen in 2008 en 2009 zeker 18 interimmers een jaarsalaris van meer dan 3 ton. Het CDA, de PvdA en de SP zijn geschokt. Ze wijzen erop dat de instanties worden betaald van publiek geld. Zorgverzekeraar DSW heeft als eerste de verzekeringspremie voor volgend jaar bekendgemaakt. Voor een basisverzekering gaan mensen 99,50 euro per maand betalen. Dat is een stijging van bijna 10 euro. Voor dat bedrag wordt minder vergoed dan nu. Verwacht wordt dat ook bij andere zorgverzekeraars een basisverzekering ongeveer een tientje duurder wordt. De onderhandelaars van VVD, PVV en CDA gaan vandaag verder met de formatiegesprekken. Volgens bronnen in Den Haag is een akkoord nabij. Mogelijk worden de onderhandelaars het vandaag of anders morgen eens. In dat geval kan het CDA zaterdag al een congres houden over deelname aan een minderheidskabinet met de VVD en gedoogsteun van de PVV. In New York is het eerste proces begonnen tegen een voormalige gevangene van Guantanamo Bay. Hij komt uit Tanzania en zou als lid van Al-Qaeda betrokken zijn geweest bij aanslagen op Amerikaanse ambassades in Afrika. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven.